Volgens het ontwerpverkiezingsprogramma is het probleem vooral dat de overheid veel te veel geld uitgeeft en niet dat er te weinig inkomsten zijn. De partij wil onder meer schrappen in het aantal ambtenaren aantal ministeries moet worden gehalveerd. Er komt een eigen risico in de zorg van 300 euro en er wordt fors bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Daar staat tegenover dat de VVD de lasten met 7 miljard wil verlichten. Dat gebeurt onder meer door de overdrachtsbelasting te halveren en op termijn helemaal af te schaffen en de inkomsten- en vennootschapsbelasting met 1% te verlagen. De staat moet maatregelen nemen zodat de SGP voortaan ook vrouwen verkiesbaar stelt. De Hoge Raad bevestigt een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Haag. Volgens de Raad maakt de SGP onderscheid tussen mannen en vrouwen... op een manier die in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en met de grondwet. Bij de SGP mogen vrouwen wel lid worden, maar ze worden niet op kieslijsten geplaatst. De SGP noemt de uitspraak van de Hoge Raad onbegrijpelijk... en zegt dat die vooralsnog geen gevolgen heeft voor haar activiteiten. China heeft nog eens drie Japanse drugsmokkelaars ter dood gebracht. De drie waren zeven jaar geleden opgepakt met, met, net met amfitamine bij zich. Afgelopen dinsdag werd in China ook al een Japanse drugsmokkelaar geëxecuteerd. Dat was voor het eerst sinds 1972, toen de twee landen hun diplomatieke betrekkingen herstelden. In Japan maken de executies weinig los. De Japanse premier Hatoyama noemt ze betreurenswaardig.